Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Het aantal vliegtuigpassagiers dat reist via Schiphol is vorig jaar sterk gedaald. Volgens voorlopige cijfers reisden 43,5 miljoen mensen via de luchthaven. Een afname van 8,4 procent. Schiphol zag het aantal reizigers al langer achteruit gaan, maar niet eerder zo sterk. Een jaar geleden was de daling nog 0,8 procent. Ook het vrachtvervoer via Schiphol nam flink af met meer dan 18 procent. Schiphol-topman Nijhuis wijdt de lagere cijfers aan de economische crisis en de vliegtaks. Voor het komende jaar verwacht hij een lichte groei van het aantal reizigers. De emir van Dubai heeft in het golfstaatje het hoogste gebouw van de wereld geopend. De Dubai-toren is 828 meter hoog. Er zitten meer dan duizend appartementen in en daarnaast kantoren, restaurants en een hotel. De bouw heeft vijf jaar geduurd. Op aandringen van het buurland Abu Dhabi traden er bij het openingsfeest geen internationale artiesten op. Dubai heeft een schuld van meer dan 50 miljard euro en een grote crisis kon alleen worden voorkomen doordat Abu Dhabi te hulp schoot met een lening. Architect van de Dubai-toren is de Amerikaan Adrian Smith. Sommige mensen vinden dat het bouwen van de toren doet denken aan de Bijbelse toren van Babel, die symbool staat voor de hoogmoed van de mens. Nederland sluit de ambassade in Jemen voor het publiek. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het een voorzorgsmaatregel en zijn er geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. De consulaire en visumafdeling is de rest van de week dicht. Daarna wordt bekeken of de sluiting wordt verlengd. Het ambassadepersoneel blijft wel gewoon aan het werk. Japan, Frankrijk, de VS en Groot-Brittannië hebben ook hun ambassade gesloten in Jemen vanwege mogelijke aanslagen van Al-Qaeda.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 got here, this thing we do together. This can't go on forever. So this is. was ook het laatste liedje van de formatie Venice toen zij hier in Nederland waren in 2007. En zo nemen zij ook afscheid op hun live cd die zij gewoon noemen Amsterdam. Waarom? Omdat het eh, cd'tje hier in Amsterdam is opgenomen. Eigenlijk zou ik dit op het eind van het programma moeten draaien. Maar goed, eh, ik heb besloten om het eens een keer aan het begin van het programma te draaien. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Diverse soorten muziek, hè? maar dat eh, bent u gewoon van ons gewend. Umoja, het is een eh, taal, een woord uit Swahili. En het betekent zoiets als saamhorigheid of samenwerken. En dat vond Bluff het mooiste woord wat ze tegengekomen waren op hun wereldtournee. Want ze hebben ook op allerlei manieren hebben ze daar muziek opgenomen hè, over de gehele wereld. In Swahili is het zo dat de mensen helemaal niks hebben met muziek. En ze speelden daar één keer voor 4000 mensen die voor een eerste keer naar een band stonden te luisteren. Deze formatie Bluff uit Zeeland. Een van de mooiste liedjes van die cd. Ik bouw de bruggen van steen. Maar zonder water. Ik reisde overal heen. Veel verder dan ik kon. totdat ik opnieuw begon en mijn bergen overwon. Niet moedig en niet bang zag ik. Informatiebluff, zij Ze hebben het nog steeds eh, heel erg druk hoor. Maar soms dan heeft die Pascal Jacobsen ook nog wel de tijd om voor andere mensen of met andere mensen samen te schrijven. En soms ook nog wel op het podium te gaan staan. En zeker als het dan gaat over de CD-presentatie. Dit is Ruud Hermans samen met die Pascal Jacobsen in The American Dream. jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad. Maar zijn bal, zijn fiets, zijn trainen, nee daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was een alles, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen, zei vader ga je dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand de vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen sprak mijn zoontje lief. Ik heb hier tot zij die hoog, die hoog in de hemel is. En deze brief, die bind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, ja zij, zij die ik ik vast. natuurlijk heeft u ze al lang herkend, Lee Towers. Samen met eh, die andere, die grote Dre. Samen met Dre, zo heet deze cd. En daar staan alleen maar nummers op die echt allemaal door André Hazes uh, de hitparades ingezongen zijn. En daarna, na zijn sterven, nog een keer dunnetjes overgedaan wordt met andere artiesten. dit is Nesty, Een moment zonder jou.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 zonder jou. De formatie Nesty. Ja, kerst dan eh, gaan weer heel veel mensen op vakantie. Hè? Vrienden en kennissen van mij die zijn weer op vakantie gegaan. Onder andere naar Indonesië. Naar Thailand dacht ik ook iemand. En iemand is ook naar eh, Aruba gegaan. En natuurlijk zeg ik dan tegen die mensen van... Eh, als je toevallig in de plaatsenzaak komt, kijk dan van mij eens naar een cd. En ze hebben het allemaal beloofd hoor, van ja dat gaan we zeker doen. En we brengen zeker ook weer muziek voor jou mee. Ik kan niet meer wachten tot 5 januari, want dan zijn ze ongeveer allemaal terug en brengen ze ook weer nieuwe cd's mee. Dit is een originele cd uit eh, Japan. Vraag me niet naar de, de zanger of zangeres, want dat kan ik echt niet vertalen hoor. Maar eh, dit heet in ieder geval Take It Easy. 花儿含羞笑，碧水也温柔。莫愁女前留个影，江山秀美人风流。啊莫愁啊莫愁，劝君莫忧愁，莫愁。 小雨满湖流，自古人生多风流，何须愁白少年头？啊莫愁啊莫愁，劝君莫忧愁，莫愁。 秋夜月当头，欢歌半段笛，小雨满湖流。自古人生多风流，何须愁白少年头？啊莫愁啊莫愁，全君莫忧愁。 de eerste keer in mijn handen kreeg, toen dacht ik van ja, daar staan allemaal Chinese tekens op, Japanse tekens op. Maar eh, het stond er gelukkig ook bij in het Engels. En daarom kan ik zeggen dat dit was eh, Take It Easy. En toen dacht ik in eerste instantie van, ik ben benieuwd hoe dat de song van de Eagles klinkt in het Japans. Maar nee hoor, dit is door eh, Japanners zelf geschreven. Maar dit zijn ze dan hoor, de grote heren van de Eagles. En natuurlijk, Take It Easy.

Frey, zij schreven het voor. De Eagles, Take It Easy. En eh, voordat deze cd werd opgenomen, Hell Freezes Over... toen hadden de heren slaande ruzie. Nou, bijna slaande ruzie met elkaar. Want eh, ze hadden op een gegeven moment besloten van... ja, het is beter als we maar uit elkaar gaan... want zo kan het toch niet doorgaan. En toen hebben ze voor deze cd... of voor ja, dit project zijn ze toch nog een keer bij elkaar gekomen. Zij het toch ook weer niet zonder problemen, hoor. Want... Eh, de ene ging de trailer in en de andere kwam eruit en andersom. Ze zaten pas op het podium toen de show pas echt begon. Dit is ook van de Eagles, maar nu uitgevoerd door Diamond Rio. City girls just seem to find out to open doors with just a smile Rich old man, she won't dress up all in lace, no one's style. Late at night, that big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price, and it breaks her heart to think her love is only given to a man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 drives on through the night, anticipating. Cause he makes her feel. Or did she just get lazy? She's so far gone. samen eh, van jaren geleden alweer ergens in de jaren 70. Toen had hij deze hit met A Mother and Child Reunion. dit is weer een Nederlandse productie. Geproduceerd door Erwin van Lichten en ook opgenomen door die Erwin van Lichten. Hij heeft het geproduceerd samen met Julia Loco. En dat is dan weer de zangeres van Still Haven't Found. de live-uitvoering. I have climbed the highest mountain. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. I have run. you said. geheel en al met eh, feedback. U weet wel dat kleine piepje wat u daarnet hoorde. Gewoon integraal opgenomen noemen ze dat dan. En dat is toch wel durven hoor, van deze Julia Loco. Prachtige muziek, hè? En dat applaus hoort er dan natuurlijk ook nog bij, hè? En datzelfde applaus zou ook kunnen gelden voor iemand die al nou eh, zo'n kleine 40 jaar muziek maakt, denk ik. Ik kan me nog herinneren toen ik mijn eerste draaitafeltje heb gekocht, toen lag daar al een singeltje op. Was niet van mijzelf hoor, nee dat was van mijn broer, want die was helemaal gek van Neil Diamond. En nog steeds neemt hij op. Denies the worried look that's on my face Connected through the years somehow took us both in separate ways. was on a day that time forgot. Another day that time forgot. Oh no. I can give. At least not one that I can understand. Just somehow disappeared. It slipped beneath the fingers of my hand. was on a day things, but we just let it fall. Should have held Just Another Day. Neil Diamond met eh, Phoebe Buffy, zo heet de dame die u eh, hoorde in, de, in het duet met eh, deze Neil Diamond. Zo rond de jaren 60 was er een man die hier door Nederland toerde. En hij luisterde naar, naar de naam Demis Roussas. Het was een flinke man, mag je wel zeggen. Maar hij had een heel hoog bereik. Hij had een bereik van, ik geloof, 7 octaven dat het toen verteld werd. En in 1989 maakte ik kennis met Randy Travis. En dat is een man die ook prachtig kan zingen hoor hoog en laag. En dat bom, bom, bom, bom, dat doet dan weer de basspeler. Luister maar eens. Someday, realize that you been blind. Yes, darling, you're gonna need me again. It's just a matter of time. Go sister. Yes, darling, I know you're gonna need me again. It's just a matter of time. After I gave you heb ik ook een eh, DVD-recorder in huis staan. Hè? En daar liggen ook een aantal muziek-cd's bij. Regelmatig neem ik een filmpje op. Maar eh, deze DVD van Randy Travis is toch wel mijn eh, favoriet. En wordt dan ook regelmatig gedraaid. Hoor. De laatste volledige plaat voor deze uitzending... voor dit uur van muziek weer... is van Queen en Paul Rogers. Say It's Not True. we play? The faster we fall When we think that we know it all, we know nothing at all. The letter arrives like a bomb from the blue. So, what's left of your lives? All your dreams lost to you. to cry, it's hard to believe. So much heartache and pain, so much reason to grieve. The wonders of science, all the knowledge we've stored. just can't afford. Say it's not true.